Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De politie in New York van plan was om bomaanslagen te plegen. Dat heeft burgemeester Bloomberg gezegd op een persconferentie. De verdachte zou bezig zijn geweest met het voorbereiden van aanslagen tegen de politie... en tegen Amerikaanse militairen die net waren teruggekeerd van missies in het buitenland. De man werd al twee jaar in de gaten gehouden. Volgens Bloomberg was de verdachte bezig met het maken van staafbommen... volgens een handleiding uit publicaties van Al-Qaeda... waar de man ook sympathieën mee had. De 27-jarige man van Dominicaanse afkomst, maar wel een Amerikaanse burger... zou niet met anderen hebben samengewerkt. De man wordt onder meer aangeklaagd voor samenzwering en wapenbezit. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen zeker elf doden gevallen. Dat hebben medewerkers van het lokale mortuarium gezegd tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Egyptische politie en het leger bestormden het Tahrirplein waar duizenden betogers demonstreren tegen het uitblijven van hervormingen. De betogers werden verjaagd met traangas en ook werden hun tenten in brand gestoken om te voorkomen dat ze zouden overnachten op het plein. De betogers eisen dat het leger de macht overdraagt aan het volk. Het leger is aan de macht sinds de afzetting van president Mubarak in februari. Over een week zijn er parlementsverkiezingen in Egypte, maar een nieuwe regering treedt naar verwachting op zijn vroegst pas eind 2012 aan. In Spanje krijgt de conservatieve Volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. Volgens de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen heeft de Partido Popular 186 zetels behaald. De regerende Socialistische Partij blijft steken op 110 zetels. Leider van de Volkspartij, Mariano Rajoy, kan nu een regering formeren zonder dat hij afhankelijk is van hulp van andere partijen. Het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter. Temperatuur loopt uiteen van min 2 in het oosten tot 5 in Zeeland. Overdag opnieuw grijze nevelig, alleen het zuiden maakt kans op opklaringen.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 past nine Telling me to change my mind, she like Britney Spears, baby, and I one more. I can't be late, the girl's taking up my time, Had to hit her with a line. I can't wait to freak and see you at the same time next week. Give me what you got depends everything that Love is all I bring Give me car keys to So honey, leave your girl at home With your car keys, mobile phone Love is all I The girl's taking up my time, had to hit her with a line.